uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Woninghuurders hun huis uitgezet. Het waren er 4800, bijna 15% minder dan het jaar ervoor. Dat zou vooral komen doordat corporaties sneller in actie komen... als mensen de huur niet betalen, soms al bij de eerste maand achterstand. De stad Groningen zet een nieuw gebouw neer... voor de opvang van afgewezen asielzoekers. Met de zogeheten bed-bad-broodlocatie gaat Groningen in tegen het kabinetsbeleid dat het huisvesten van afgewezen asielzoekers verbiedt. Vorig jaar liepen onderhandelingen hierover stuk en sindsdien moet de gemeente de opvang zelf betalen. Groningen hoopt dat daar met de kabinetsformatie een einde aan komt en bouwt daarom alvast een nieuwe opvang waar plaats is voor 176 mensen. Een vrouw uit Rijswijk zit mogelijk al acht jaar vast voor een moord die ze niet heeft gepleegd. Dat zegt de projectgroep Gereden Twijfel tegen Omroep West. Monique B. werd in hoger beroep veroordeeld tot 16 jaar cel voor de moord op een vrouw van 78. De rechtbank en het hof gaan ervan uit dat B. de vrouw doodde toen die haar betrapte bij een inbraak. Maar volgens de onderzoekers is nooit goed gekeken naar een alternatief scenario... zoals de sporen van twee mannen op de kleding van het slachtoffer. De OM bestudeert de conclusies. Turkse Nederlanders kunnen vanaf vandaag hun stem uitbrengen voor het referendum over een grondwetswijziging in Turkije. Ze kunnen terecht op drie locaties in Amsterdam, Den Haag en Deventer. De Turken mogen aangeven of ze vinden dat president Erdogan meer macht moet krijgen. De stemlokalen in Nederland sluiten zondagavond en het referendum in Turkije is op 16 april. Er komt een landelijk expertisecentrum dierenmishandeling. Dat moet de mishandeling van dieren op een nieuwe manier aanpakken. Dierenartsen die denken dat een dier is mishandeld... kunnen foto's doorsturen naar een team van forensisch experts en veterinair pathologen. Die bekijken of het om mishandeling gaat en als dat zo is... kan de dierenarts een melding doen bij de politie. Het is de bedoeling dat het expertisecentrum nog voor de zomer van start gaat. Het weer vandaag vrij veel bewolking, hoewel de zon ook af en toe doorbreekt. De meeste zon in de kustgebieden. En het wordt 10 tot 13 graden. Morgen weinig verandering, vanaf vrijdag weer wat warmer. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. De ochtendspits in de Randstad stelt niet veel voor. De meeste files eh, die hier staan, die geven maar een paar minuten vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht langzaam rijden tussen Saltbommel en Knopendel. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Zoeterwouderdorp, een kwartier vertraging. Op de A20 Gouda ook van Holland 5 minuten extra bij Nieuwekerk. De A27 Breda-Utrecht tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum een kwartier extra.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 Ik heb tranen gelachen, onnozel gedaan en tenslotte tevreden, de licht uitgedaan. Ik word begroet met een klap op mijn schouder. Hoe is het met jou? Eerste grap, eerste glas. Hier in dit licht zijn we nauwelijks ouder. Even een stilte, dan lachen we pas.